voorspoedige Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam staat file tussen de knooppunten De Hoek en Raasdorp 3 kilometer met een kwartier oponthoud.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 Boerenorganisatie LTO denkt wel dat er meer papierwerk is bij de douane, wat tot vertraging kan leiden. Wereldwijd wordt kerst dit jaar anders gevierd vanwege corona. Zo zijn de meeste kerkdiensten in Nederland alleen online te volgen. En de paus spreekt straks online het Urbi et Orbi uit, de zegen voor de stad Rome en de wereld. Op NPO Radio 2 is om middernacht de top 2000 begonnen, acht uur eerder dan voorheen. Vanwege corona is er dit jaar geen publiek welkom. Wel kunnen mensen online in het café aanschuiven aan de bar. Het weer, zon, wolkenvelden en enkele buien, vooral in de kustprovincies.